Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn voor het eerst in lange tijd geen knallen en explosies te horen. Vannacht ging een wapenstilstand in tussen Hezbollah en Israël. En het lijkt erop dat beide partijen zich daaraan houden. Dat is maar goed ook, zegt correspondent Daisy Moore. Want veel Libanezen zijn doodop van de gevechten. Er zijn veel slachtoffers en het land ligt in puin. Dus ja, laten we hopen dat eh, hier inderdaad dan een eind aangekomen is. Want de nasleep die zal ook zeker niet makkelijk worden. Hè? Want het is een heel eh, ja, verdeeld land in eh, economische en politieke crisis... al voordat dit alles begon. Dus ehm, ja... Eh, ik hoop dat dit het was. Daar lijkt het dus wel op. Israël en Hezbollah hebben afgesproken dat er in principe 60 dagen lang niet zal worden gevochten. Mensen die hun huis verwarmen met een warmtepomp... hebben moeite met het onderhoud van die dingen. Het is niet duidelijk waar ze moeten zijn voor advies... en er zijn te weinig monteurs. De Vereniging van Huizenbezitters kreeg in een maand tijd... bijna 2000 klachten binnen. En let op als je in Groningen woont en normaal de trein pakt... om ochtends op je werk of studie te komen. Dat gaat hem vandaag op veel plekken niet worden. Er zijn verzakkingen in het spoor en ProRail is die aan het repareren. Daardoor valt in het oosten van de provincie bijna alles uit. En het lijkt er echt op dat Australische kinderen binnenkort hun social accounts vaarwel moeten gaan zeggen. De regering daar werkt aan een verbod voor iedereen onder de 16 jaar. En het Australische parlement heeft er nu over gestemd. The result is eyes 102, noes 13. The matter was resolved in the affirmative. This bill has been agreed to. 102 voorstemmen dus en 13 tegen die wet. Volgens de Australische premier is het verbod nodig... omdat kinderen geestelijk en lichamelijk worden beschadigd door social media. Waarschijnlijk komt er vandaag nog een wet in Australië. Die moet regelen dat techbedrijven met goede leeftijdsverificatie komen... in hun apps en op hun sites. Het weer nog een grijze dag met heel veel regen. Later vandaag trekt er een storm voorbij, dus dan krijg je bij al die neerslag ook nog eens een hoop wind. Het wordt vandaag een graad of 9.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 Het rijdt langzaam over 5 kilometer. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Battenverdorp en Amstelveen Stadshart 6 kilometer door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Vertraging is 10 minuten.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 Het is de vraag of beide partijen zich aan de overeenkomst gaan houden... maar tot nu toe lijkt het rustig in Libanon. De plannen van de publieke omroepen om de sociale veiligheid van hun werknemers te verbeteren zijn ondermaats. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer in een brief aan de minister. Veel mensen met een warmtepomp in huis hebben problemen met het onderhoud. Vereniging Eigen Huis kreeg in een maand tijd bijna 2000 meldingen over moeilijk bereikbare onderhoudsmonteurs en een gebrek aan advies. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Later vandaag trekt een storm langs de kust en dan gaat het ook fors waaien in het hele land.